6.9 Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Trudy Vendrich met het NOS journaal. In een Rooms-Katholieke internaat in het Gelderse Scherenberg is in de jaren 60 en 70 jarenlang seksueel misbruik gepleegd. Dat hebben drie slachtoffers van het misbruik gezegd tegen NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Volgens hen vergrepen verschillende paters Salesianen van het Don Rua klooster zich aan de kinderen. Op het internaat wonen zo'n 100 jongens tussen de 12 en 18. Leden van de Salesiaanse orde hebben bevestigd dat het probleem destijds intern is besproken. Steeds meer mensen stoppen met roken omdat ze het te duur vinden. Bijna 1 op de 4 mensen die vorig jaar stopte met roken deed dat vanwege de portemonnee. Een jaar eerder was dat nog 1 op de 7. Dat blijkt uit onderzoek van Stivoro. De anti-rookorganisatie wijst erop dat roken duurder is geworden... sinds anderhalf jaar geleden de accijnzen zijn verhoogd. Een pakje sigaretten kost gemiddeld 4,50 euro. In Den Haag zijn vannacht vier mensen aangehouden die over de hekken van de koninklijke stallen waren geklommen. De marechaussee hield eerst twee Nederlandse mannen aan die al over de hekken heen waren en op het terrein van de stallen liepen. Een uur later werden een Tsjechische man en een vrouw aangehouden die probeerden over de hekken te klimmen. De vier hadden allemaal wat gedronken en probeerden voor de lol over het hek te klimmen. In de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh zijn drie doden gevallen toen een luxe cruiseschip de kade ramde. Door harde wind en hoge golven was het schip, de Costa Europa, tegen de kade geslagen. Er ontstond een gat van twee meter in de romp, waardoor water in een van de cabines stroomde. Daar verdronken drie bemanningsleden. Vier toeristen, drie Britse vrouwen en een Italiaanse man raakten gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De ongeveer 1500 passagiers van het Italiaanse cruiseschip zijn ondergebracht in hotels en worden later naar huis gevrologen. Het schip was onderweg van Dubai naar Noord-Italië. Het weer. Vanavond alleen in het noorden wat buien. De temperatuur daalt overal tot een graad of 5. Morgen overdag vrijwel overal lichte regen. Smiddags droog. Het wordt 5 graden in het noorden en 8 graden in het zuiden.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 Net vier uur geweest op weg naar de nummer 1 van Europa. Het alles op deze vrijdag 26 februari van 2010. De achtste aflevering alweer van de 20ste jaar van Euro Breakdown. Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hier de 40 beste platen van Europa. Mocht je nou vrijdag niet in de gelegenheid zijn om te luisteren. Zaterdag tussen 7 en 9 doen we het nog een keer dunnetjes over. De 40 platen deze week die schuiven natuurlijk alle kanten op. 16 daarvan die stijgen één of meerdere plekken. Twee blijven zitten waar ze vorige week ook zaten. 19 die dalen één of meer plaatsen en drie komen helemaal nieuw binnen. Beyoncé met Radio na 17 weken moet dan eh, de lijst verlaten. Rihanna met Russian Roulette na 15 ook uit de lijst. En Drake, de best hij heeft na 12 weken, houdde hij het voor gezien. Robbie Williams met de Morning Sun komt zo meteen nog voorbij. Met 7 plaatsen was die de snelste stijger van deze week. John Mayer hoe 6, 7 plaatsen verliezen daarmee de snelste dalen. Langs genoteerd dat waren de Black Eyed Peas Meet Me Halfway. 26 februari, even de geschiedenis in. De Bank van Engeland die geeft het eerste bankbiljet van 1 pond uit. Dat was 1797. 19 en 17. In Utrecht wordt de eerste jaarbeurs geopend.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 En van 19 gaat ze ook omhoog naar nummer 15. Zometeen nog nieuws over eh, Lady Gaga. En ook de, de show tussen, eh, tussen Cheryl Cole en Ashley Cole. Daar dat uh, dendert ook maar door. Daar gaan we het straks weer even over hebben. Eerst Melanie Fiona. Zes weken lang in de lijst van Europa. Vorige week op 15, deze week omhoog naar nummer 13. Met ook weer die prachtige single. It Kills Me. Oh yeah. got trouble my friends. Trouble in my life. Problems where you don't come home. But when you do iedereen wel eens heeft. De ene helft die wil eigenlijk daar weg en de andere helft die wil wel blijven. Ja, wat moet je dan? Melanie Fiona maakt er een prachtig nummer over. It Kills Me op nummer 13 deze week. Tijd voor een stukje showbiz hier bij de Euro Breakdown. Vorige week melden we al over de vermoedelijke scheiding toen nog tussen Ashley en Sherlock Hall. De voetballer Ashley Cole zou er alles voor over hebben om het huwelijk nog te redden. Zangeres en presentatrice Cheryl Cole kondigde dinsdag aan dat ze echt wil scheiden. Na besluit volgt op Ashley Stolrijke buitenechtige uitspattingen. Ashley bestookt zijn vrouw met sms'jes en telefoontjes beweren ingewijden in The Hij belt er elke 10 minuten en laat zeer emotionele berichten achter, zegt de vriendin van de 26-jarige Cheryl. Die haar telefoon niet opneemt als de 29-jarige voetballer belt. Ashley heeft voor het eerst toegegeven dat hij een probleem heeft. Hij wil zijn huwelijk redden en met Cheryl in therapie gaan. Ook wil hij afkicken van zijn seksverslaving. Gaat de vriendin verder. Volgens haar zijn alle berichtjes van eh, Ashley Shinloos. En zet Cheryl gewoon de scheiding door. Ashley en Cheryl die eh, trouwden in 2006. Nog een twee jaar later doken de eerste verhalen over affaires van de Chelsea voetballer alweer op. Ashley berichtte in 2008 aan een uh, vijf maanden durende verhouding te hebben. En dat toen trouwens met de vrouw van een medespeler van hem. Deze maanden doken weer verhalen over eh, Ashley buiten echte uitspattingen op. Zo zou pikante foto's van zichzelf naar het klimmermodel ge-sms'd hebben. Zondag maakten twee vrouwen bekend dat ze de afgelopen jaren het bed hebben gedeeld met deze voetballer. Een soap die dus nog lekker lang doorspeelt. En mocht Ashley toch nog naar de, de sekskliniek gaan, kan hij daar dus natuurlijk even babbelen met de eh, Tiger Woods. Dan nog wat nieuws over Lady Gaga, want Lady Gaga doet het ook prima als vogelverschikker. Een boer uit Engeland die last heeft van duiven op zijn land is aan het knutselen geslagen toen hij haar outfit zag tijdens de British Awards. Hij en zijn vrouw vonden Lady Gaga er maar eng uitzien en dachten dat de vogels dat ook wel zouden vinden. En wat blijkt? Sinds de pop er staat is er geen duif meer in de buurt geweest. Dit haar vorige week neergezet en de duiven zijn sindsdien weggebleven. Fantastisch toch? Ik ben fan van Gaga's muziek, maar outfits zijn wel wat merkwaardig. Al dus de boer. Dit is Jamie Cullum. Die heeft ooit een kopie gemaakt van uh, Don't Stop the Music. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place.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 Ik vind het niet leuk meer. Ik ga geen muziek meer maken. Ik wil een nieuwe uitdaging. Maar gelukkig is hij helemaal terug. Robbie Williams met zijn single Morning Sun. Tijd voor een eh, overzichtje op nummer 20. Timbaland, vier plaatsen winst in zijn eh, vijfde week If We Ever Meet Again. Rihanna met Root uh, eh, hoorde als laatste plaat voor het nieuws. Drie weken nu in de lijst, van 25 omhoog naar 19. Owl City met de Fennel Twilight, vijf weken in de lijst. Vier plaatsen omhoog naar nummer 18. Nummer 17 is voor Jason Derulo, What Did You Say? Elf weken in de lijst, van 12 zakt hij naar 17. Manier Getreurd, hij is dus terug met uh, In My Head. Komt hij deze week namelijk nieuw binnen in de lijst op nummer 31. Mary J. Blight, I Am. 7 weken in de lijst, zakt van 14 alweer naar 16. Taylor Swift Today Was a Fair Tale. Vier weken in de lijst van 19 omhoog naar nummer 15. Cheryl Cole, eh, die we dus ook even hadden in het shownieuws. Fight for This Love. Nou, of ze dat nog doet, ik geloof er niks in. 13 weken in de lijst, zakken van 10 naar 14. Melanie Fiona, het Kills Me. 6 weken in de lijst van 15, zak ze naar 13. Vorige week op 13, deze week op 12. Jamie Collum, Don't Stop the Music. In zijn vijfde week gaat hij dus nog een plekje omhoog. Zeven plaatsen daarmee het meeste van allemaal. Robbie Williams, The Morning Sun. Zeven plaatsen omhoog dus. Van uh, eh, 18 naar nummer 17. Dat alles in zijn vierde week. Timbaland, Nelly Furtado en So Shy. The Morning After Dark staat alweer 11 weken in de lijst. Vorige week nog op 4. Deze week zakken ze aardig naar beneden naar nummer 10. Vorige week op 5 Edward Maya, This Is My Life. Maar in zijn zesde week zakt hij eh, nog verder naar beneden. Dan komt hij terecht op nummer 9. En nummer 18 is er dan... Eh, voor de dame die vorige week nog op 11 stond. En na zesde week drie plaatsen omhoog had. Caro Elmerad en Night Like This. dat de dame die bekend werd met de single Back It Up natuurlijk. Dit was haar nieuwe alweer... A Night Like This. Maar ik wou eigenlijk dat... ZFM, ja. Westkust, weerbericht. Daar zat ik op te wachten, het Westkust weerbericht. Het is vandaag overwegend bewolkt en er vallen enkele buien. De wind wijdt uit het zuiden en later iets meer uit het zuidwesten en neemt geleidelijk toe naar vrij krachtig temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft in onze regio naar alle waarschijnlijkheid droog en wij daardoor een stevige zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden boven het vriespunt. Morgen is het weer de eh, meeste tijd bewolkt en er valt af en toe wat eh, regen naar beneden. De zuidwestelijke wind eh, neemt langzaam in kracht af en de temperatuur stijgt naar een lokale 8 graden. Zaterdagavond en zondagnacht is dan overwegend bewolkt en in de loop van de nacht neemt de kans op regen weer toe. wind draait naar oost en neemt langzaam weer in kracht toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 3 graden. Zondag is het de gehele dag bewolkt en er valt daardoor ook geruime tijd wat regen. Er kan zondag met gemak meer dan 10 mm aan water naar beneden komen. Het is eh, niet al te druk in onze regio. Het is druk op de A9, dat is Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad en Knoop het Velsen. Daar staat op dit moment 6 kilometer. En op de ring van Amsterdam de Nieuwe Meer richting Koenplein. Tussen Osdorp en het knooppunt Koenplein. Daar staat op dit moment 5 kilometer aan auto's achter elkaar. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -M. van Dam. upside be to captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war, this piece. Baby steps into my sleeves. Till I get to say sorry, I get hysterical, historical there's something to stop up on me. Sorry, I cannot hear you. I'm kinda busy.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 Vorige week nog in de top 3 op nummer 3. Deze week zakken ze twee plaatsen naar de vijfde plek. Daarvoor hier nog de single van Robbie Williams. You Know Me, acht weken lang alweer in de lijst van 7 omhoog naar 6. En op nummer 7 Madonna met Revolver, ook acht weken in de lijst. Vorige week nog op 9. Eh, Deze week dus omhoog naar nummer 7. Dit is eh, de nummer 4, die is in handen van Alicia Keys. Acht weken lang weer in de lijst met Try Sleeping With A Broken Heart. Vorige week nog op 6 en deze week dus twee plekken verder omhoog naar nummer 4. We zijn op weg naar de nummer 1 van Europa. En wie dat is, dat hoor je over een kleine 10 minuten. van Europa. Alexander Burke met de Bad Boys. Morgen tussen 2 en 5 zitten ze er weer, de Bad Boys. Dan met Zandvoort op zaterdag. Vorige week stond ze trouwens op 8, Alexander Burke met Bad Boys. Deze week doet ze het een stuk beter. Ze komt de top 3 in en wel op eh, nummer 3. Aan het begin van het uur zei ik het al, ik heb deze week twee zittenblijvers. En om de een of andere reden zijn het allebei de bovenste twee van Europa. Eén daarvan is uh, dus de nummer 2 van vorige week. Acht weken in de lijst Rihanna. En haar single heet forever. Yep, you know this. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky end. Yep, you know this. Never lying, truth teller. rain just won't let up. All black Europa, Rihanna. En volgens de Europeanen is dit haar beste single, The Hard. Acht weken in de lijst blijft zitten op nummer 2. Ook de nummer 1 blijft zitten waar die vorige week ook zat.